7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie gaat onderzoek doen naar de dood van een agent. De man van 31 werkte bij de landelijke eenheid. Hij pleegde zelfmoord nadat hij had geklaagd over pestgedrag van collega's, schrijft NRC. Hij had hierover al een gesprek gehad met zijn leidinggevende... en binnenkort zou nog een gesprek volgen. Een aparte eenheid binnen de politie gaat onderzoeken of er een verband is tussen de dood van de man en zijn klachten over pestgedrag van collega's. Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar Emst bij Apeldoorn... omdat werd gedacht dat er in een weiland een vliegtuig was neergestort. Daar aangekomen bleek het te gaan om een kleine helikopter met twee inzittenden... die een voorzorgslanding hadden gemaakt. Niemand raakte daarbij gewond. De voorzorgslanding was nodig vanwege een storing. In Thailand is een marineduiker overleden... aan de gevolgen van de redding van een jeugdvoetbalteam anderhalf jaar geleden. Hij liep toen bloedinfectie op, die is hem nu fataal geworden. Vorig jaar juni zaten twaalf jongens en hun coach twee weken vast in een grottencomplex in het noorden van Thailand. Een team van honderden reddingswerkers haalde de groep levend uit de grot. Na een wilde achtervolging met twee auto's in Assen zijn vier mensen opgepakt. Volgens de politie ging er een verkeersruzie aan vooraf. De auto's crashten op een rotonde. Vervolgens gingen de inzittenden met elkaar op de vuist. Bij de achtervolging belandde een van de auto's op het fietspad... waarbij een fietser en de bestuurder van een scootmobiel gewond zijn geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe ze eraan toe zijn. De rotonde in Assen ligt bezaaid met brokstukken. Ook verkeersborden en een lantaarnpaal sneuvelden. En dan het weer. Vanavond en vannacht vriest het en ook kan er een mistbank ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt. Als de mist is opgelost wordt het maximaal 5 graden.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 Ja. We knallen wat vissen en de shotjes zijn zoet. Oh, het is face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up, face up. Ja, welkom dames en heren bij deze nieuwe ZFM Het Weekend In. Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. pesa, pesa, pesa, pesa, is wat ik zoek. Okay. En zijn dames in de tijd en mijn zakken zitten goed. We knallen wat vissen in de shotjes zijn zoet. Oh, het is weekend, weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa. visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, Put your fucking hands up! Nummer 40, 40, 40, 40. When you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know I need that. Put in work and don't give up, then you love me harder. Cause you know I need that.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 I don't need my drugs. We could be more than lovers net op nummer 40 Martin Garrix met Home. Op 39 Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38 SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher. Nummer, nummer 37. 37 35. luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer. David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem al gaat verlaten. Dus misschien is hij er al wel voor de kerst uit, terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34, All Around the World. Een Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent en the Seven Skies. Met The Drill. nummer, nummer 33. 33. 33. колонки кассет Обратный билет Молча уйти, так будет проще всем Пишем кратко, непонятно Причесался свою правду На пол шепчу мне не легче этот вечер бесконечный Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек Это так абстрактно, это бабочки эффект Каждому по факту рядом нужен человек Обратный билет Молча уйти, так будет проще всем If I had a choice, if I had a, if I had a choice, if I had a choice. dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Siever. En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Cook. Nummer 29. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love. Pfeifen, Winter, Winter, Winter. Winter. keep it real, girl, I can't dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat mm, van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Ken Jam Cookie. Uh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Movo. En op 27 Samsung Disco en van Don Dolla. Net hoorde u op 26 eh, Losing It eh, van Vizier. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu al middels weer gedaald. En op 25 Unlove You van Armen van Buren. like a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, all drapes and designers, have we forgotten where we come from?